Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De nieuwe sfeer flink bezuinigen. Op de uitgaven wordt 8,9 miljard bespaard om uit de crisis te komen. Daarbij wordt geen enkel ministerie gespaard, zegt de minister van Financiën van Spanje. De lonen van de ambtenaren worden bevroren. Verder worden de belastingen verhoogd. Dat moet 6 miljard euro opleveren. De rijkste Spanjaarden gaan tijdelijk meer belasting betalen. Voorlopig voor twee jaar. De regering van premier Rajoy meldt dat het begrotingstekort dit jaar uitkomt op 8 procent Eerder werd nog gedacht dat het 6% zou worden. De 2300 werknemers van de Zonnehuizen hebben ontslag aangezegd gekregen. Hun instelling met zo'n 20 tehuizen voor mensen met een ontwikkelingsstoornis ging begin deze week failliet. De komende zes weken blijven de personeelsleden nog aan het werk en worden ze betaald door het UWV. Er wordt gezocht naar een overnamepartner. De hoop is dat een deel van het personeel dan mee kan. De zonnehuizen zijn instellingen op antroposofische grondslag. Ze zijn vooral gevestigd in het oosten en zuidoosten van het land, maar er zijn ook vestigingen in Amsterdam en Den Haag. Op het NK schaatsen voor sprinters gaat Hein Otterspeer ook na drie afstanden aan de leiding. Hij werd op de 500 meter tweede achter Michel Mulder. Otterspeers grootste concurrent, Stefan Groothuis, eindigde als negende en verloor veel terrein. Groothuis moet op de afsluitende 1000 meter 85 honderdste goed maken op Otterspeer. Bij de vrouwen gaat Margot Boer na drie afstanden aan de leiding. Het weer vanavond en vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgt regen. In Limburg kans op wat natte sneeuw. Morgen is het grijs en druilerig, druilerig met soms wat lichte regen. De temperatuur stijgt overdag naar 5 graden in Groningen en 10 in Zeeland. Tijdens de jaarwisseling blijft de kans op een spat regen aanwezig. Dit was het NOS Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A16 Rotterdam richting Breda.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 Een iets andere uitzending dus dan je gewend bent van de Euro Breakdown. Want de lijsten zijn op. We hebben ze alle 51 gehad. toen gingen we alles bij elkaar optellen. Kwamen we erop uit dat we 178 platen hebben. De beste 100, die hoor je ergens op een vrijdag volgend jaar. Dan gaan we de hele vrijdag gewoon vol met hits draaien. En die andere 78, daar hoor je er vandaag een aantal van. Het eerste uur heb je natuurlijk verschillende al gehoord die een grote hit zijn geweest het afgelopen jaar maar er net niet bij stonden. Een van die platen die het ook net niet gehaald hebben, is trouwens van Lana Del Rey en die komt er straks aan. Deze dame doet het goed hoor, staat ondertussen op plek nummer 4. En als we alles bij elkaar optellen komen we niet verder dan plek 117 met 187 punten. Toch wel. 27 verschillende nummer 1's hadden we dit jaar. 10 verschillende nummer 2's en 11 verschillende nummer 3's. Een plaat van allemaal die het langst genoteerd was, dat was de 21 weken. Het was de langsgenoteerde dus van het afgelopen jaar. Die heeft er bijna gewoon een, eh, ja, een derde jaar in gestaan. Drie platen die vier weken op nummer 1 hebben gestaan, die doen het eigenlijk het beste althans. Die hebben het langs bovenaan gestaan. Of die ook alle vier, alle drie hoog in de lijst staan, dat hoor je dus een andere keer.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 En we kennen hem natuurlijk veel beter onder zijn artiestennaam Econ en de single Angel, waar hij eh, een grote hit mee had afgelopen jaar, maar niet groot genoeg om bij de beste 100 te horen. En die dat ook heeft is Maroon 5.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 Een plaat die het aan het begin van 2011 erg goed deed. En het eind van 2010 ook, want toen kwam die op uh, eh, 6 binnen. Dit jaar zeg maar, toen zak, langzaam zak naar 10, 12, 16, 20, 28, 33 en 38. En toen verdwenen uit de lijst. Dit jaar dus zo'n 8 weken in de lijst gestaan. Gemiddeld stond deze plaat op plek 20,4. Dat zijn toch allemaal statistieken die het hele jaar door bijgehouden worden. En die wil ik je niet ontgaan. In totaal kwam deze plaat niet verder dan 165 punten en plek 127. Daarvoor is Movements Like a G6. Een andere plaat die we daar ook even gaan draaien voor je is van Jesse G. Staat een stuk hoger op 104 en kwam ook tot 211 punten. Nobody's Perfect. When I'm nervous, I have talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. Yeah. For a minute there, I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts flowing, the words start flowing. Oh, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat the people I love like I want.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 En dat was ook de enige week dat de plaat in de lijst stond. ZFM, Westkust, weerbericht. Dat betekent dat de plaat bij elkaar zo'n 5 punten gesproken heeft over heel 2011. We zeiden het net al, om in de top 100 te komen heb je er 212 nodig. Dus dat zaten ze toch erg ver vandaan. Vandaag schijnt geregeld de zon. Er kunnen wel wat buien zijn, maar die vallen vooral in de ochtend. Vanmiddag is het overal droog. Een stevige noordwestelijke wind neemt geleidelijk in kracht af en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Vanavond draait de stroming naar het zuiden en ook de bewolking neemt weer toe. En dat alles op de nadering van een storing. En later vanavond en de komende nacht valt er ook zelfs weer wat regen. Een zuidelijke wind die waait over matig aan zeekrachtig. Temperatuur vannacht, ik zet hem op 4 graden. Morgen, oudjaarsdag, een overheerste bewolking. En uit de bewolking valt van tijd tot tijd wat lichte regen wind die waait er. En dan wel uit het west tot zuidwesten. Of landmatig aan zee weer hard. Temperatuur morgen zo'n graad of 10. Oudjaarsavond en nieuwjaarsnacht. Dan overeerst ook de wolking en zal valt er wat lichte motregen. Een zuidwestelijke wind die neemt over land toe naar matig tot vrij krachtig. Aan zee zelfs weer hard met een kracht van 7. De temperatuur bij het afsteken van je rotjes wordt zo'n graad of 8. Zondag als je alles weer moet opruimen, nieuwjaarsdag, dan over je eerste wolking valt er ook wat lichte regen. De zuidwestelijke wind die waait over land vrij krachtig aan zee hard. En temperaturen wordt een record misschien wel. We gaan namelijk richting de 12 graden. En het dagrecord voor 1 januari is op dit moment 11,4 gemeten op 1988. Zondagavond en maandagnacht is het ook weer bewolkt en valt er nog altijd wat lichte regen. En alles bij een matige tot, krachtige west- tot zuidwestelijke wind. En temperatuur? De eerste avond van 2012 wordt een graad of 7. Het ritme van Van Dam. Ladies and gentlemen, let's go! Hit En ook deze plaats staat op dit moment nog in de hitlijst van Europa. En is ook mede dankzij Seers' Request eh, in Nederland misschien nog wel groter geworden dan dat hij anders was geworden. Het zijn onze vrienden van Avicii. Oftewel eigenlijk eh, Tom Burke. En zijn single Levels. Avicii. Blijft toch nog eens een, eh, een lekkere single om te mogen draaien. Een plaat die mij eh, in 2011 ook wel een beetje geraakt heb en eh, helaas niet in de top 100 staat. Dat is de combinatie tussen Michael Jackson en Aiken. Hold My Hand. Ik zag hem er net weer tussen staan. Ik denk, ja, die Michael Jackson die is er ook al niet meer. En ondertussen ook op tv een samenvatting nog van MTV Goes Amy Winehouse. Die dame is er ook al niet meer. Daar zijn we een hoop sterren ons ontsnapt. Maar gelukkig hebben we de muziek dan nog wel. Zo ook de samenwerking dus tussen Michael Jackson oh, oh, oh. en Akon. De eerste keer dat ik deze plaat hoorde dacht ik, waar is die Michael Jackson dan? Hij zou toch samen met Michael Jackson opnemen? Nou, hij zit er wel tussen hoor. Hij komt een paar keer voorbij, maar je hoort hem eh, heel weinig. I'm hard And I've been drowning in my own sleep Dit is denk ik eh, de plaat met de langste bandnaam van 2011 ik dat ik een intro had, maar <laughs> toch niet. You and Me at Six featuring Shitty and Rescue Me. Everybody need to cry before we break up like hops. Gotta learn to put this shit called pride to the side. I ain't a player without you, I'm not okay. People la vida, now she wanna give me cold play. the person you run to Guess it's for another time This is what I come to find Should've seen it coming But Stevie Wonder Six featuring Shitty en Rescue Me. in 17 weken, of 12 weken dat ze in de lijst stonden, kwamen ze niet verder dan een 17e plek en 191 punten bij elkaar gesprokkeld. Ondertussen alweer kwart voor vijf gaan richting het eh, einde van een eh, korte terugblik dus op het afgelopen jaar. En een van de platen die eh, afgelopen jaar binnenkwam in de lijst op een hoge plek, plek 29, die kwam twee weken geleden binnen. In handen van de Studio Killers, The Ode to the Bounce. was al klein hitje voor Serious Request begon. Maar toen dat begon, toen werd het dus de hit in Nederland. De Studio Killers en de Ode to the Bounce. Ah. We gaan verder met eh, nog drie platen die het afgelopen jaar een hit zijn geweest, maar het net niet gehaald hebben om bij de top 100 te komen. En voor deze zal Albert-Jan erg verdrietig zijn. De mannen van Nickelback, When We Stand Together, hebben het niet gehaald om de top 100 te halen. Verder dan plek 116 zijn deze mannen niet gekomen. 188 punten. En wel een hoogste plek, de plek nummer 6 in de 9 wekenlijst. One would duck or get struck like lightning. Fighters keep fighting, put your lighters up, point them skyward. Uh, had a dream, I was king. I woke up, still king. Snap kings, nibble mine mind for the milk king. Till nobody else even fucking feels me, till it kills me. I swear to God, I'll be the fucking illest in this music. They niggas ain't cock back with this steel cock, you pricks. I love it when I tell them shove it, cause it wasn't that long ago when Marshall sat busted like luster, cause he couldn't cut, it, muster up, nothing brain fuzzy, cause he's buzzing. Woke up from that buzzing, now you wonder why he does it, how he does it. Wasn't cause he had buzzards circle around his head, waiting for him to drop dead, was it? Or was it cause some bitches wrote him off, little hussy ass buzzes? Fuck, I guess it doesn't matter now, does it? What difference it make? What's it take to get it through your thick skulls if this ain't Some bullshit people on place. Now let these words be like a switchblade to a hater's ribcage. And let it be known that from this day forward, I wanna just say thanks. Cause your hate is what gave me the strength. So let them bricks raise. Cause I came at 5'9, but I feel like I'm 6'8. This one's for you and me. Tell Shady I love him the same way that he did Dr. Dre on the chronic. Tell him how real he is, or how high I am, or how I would kill for him, for him to know it. I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career's LeBron's jersey in 20 years. I stop when I'm at the very top. You shit it on me on your. Be a scary drop, cause what goes up must come down You going down I'm something you don't wanna see Like a hairy box Every hour, happy hour now Life is wacky now Used to have to eat the cat to get the pussy Now I'm just to cast me out Ow, I'm classic cow Always down for the catch weight Like Pacquiao Y'all are doomed I remember when T-Pain ain't 14 weken lang hebben ze in de lijst gestaan Bad Meets Evil samen met Bruno Mars Ze zijn alleen niet hoger gekomen dan de 16e plek En daar hebben ze ook maar één weekje op gestaan Bij elkaar sprokkelden ze er 206 punten en dat hebben ze toch wel weer netjes gedaan. Ik heb nog één plaat voor je. Dat is de nummer 101. De plaat die je dus net niet gehaald hebt. En wat het lullig is. Net zoveel punten als de plaat die erboven staat op 100. En op 100 staat, eh, zeg ik niet, maar op 101 staan de baseballs. En hun candy shop. Ze hadden 12 weken nodig en kwamen niet verder dan een negende plek. De nummer 100 die had een, een ehm, beetje korter nodig. En vandaar dat die wel in de top 100 staan. En deze plaat net niet. Maar nou, maakt het niet minder leuk om hem nog eens voor je te draaien.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 Alright, get a top, bouncing around like a low rider I'm seasoned red, but when it comes to the shit Work out the sweat, but you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, best way I can. A melt in your mouth, girl, not in your hands. I'll take you to the candy shop, shop. I'll let you lick the I'm the hot girl, and don't you stop, you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Go on, taste what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Give it to me, baby nice and slow Climb the top ride like you're in the rodeo You ain't never heard a sound like this before Cause I've never put it down like this before As soon as I come through the dust, she's pulling on my zipper It's like a race who can get undressed quicker How ironic, how ironic is to watching my thorns I've been thinking about that ass after I'm gone I touch the right spot at the right time Lights on the lights, touch you light from behind So step to you, you should see the way she whine Or it's a slow-mo on the floor when we hide I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Pop the wine, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. I'll take you to the candy shop. Over het hele jaar dus 215 punten bij elkaar gesproken. Maar net niet genoeg om echt binnen de top 100 te vallen. 101 de baseballs en de Candy shop. De top 100. Die heb je nog van me te goed. Die krijg je ergens, eh, ik denk de tweede vrijdag van januari snel rekenen wordt dat aan de 13e vrijdag. Vrijdag de 13e, nou dat wordt dan nog wat.